en de wapensystemen die het Westen heeft geleverd bewaken, vertelt demissionair minister Brekelmans. Want we willen natuurlijk niet dat Rusland het in zijn hoofd zou halen... om tot een daadwerkelijke aanval over te gaan. En omdat wij laten zien, wij zijn in staat om de belangrijkste strategie strategische locaties van de NAVO... om die zo geavanceerd te verdedigen. Ja, daarmee ontmoedigen Rusland om dat überhaupt in zijn hoofd te halen. Nederland zegde eerder al de inzet van F-35 straaljagers toe boven Polen. Die missie eindigt op 1 december. In Frankrijk is een man overleden tijdens een livestream. Daarin was te zien dat hij urenlang werd mishandeld en vernederd door twee anderen. Toen zij doorkregen dat de man dood was, ging de stream offline. Het slachtoffer van 46 had dik een miljoen volgers en maakte video's waarin hij zichzelf liet martelen. Kijkers konden betalen om hem bijvoorbeeld te laten slaan of wurgen, vertelt correspondent Frank Renaud. De Franse justitie is een onderzoek begonnen om met name de doodsoorzaak van de man vast te stellen. Dat is namelijk niet duidelijk en daarom is om een autopsie gevraagd. Het 46-jarige slachtoffer zelf schreef tijdens zijn laatste livestream, dus vlak voor zijn dood, een bericht waarin hij zegt dat het nu te ver gaat en dat hij het gevoel heeft dat hij tegen zijn zin wordt vastgehouden. Kik zegt mee te werken aan het onderzoek van Justitie is zelf ook een onderzoek begonnen. De Franse regering zegt zwaar verontwaardigd te zijn. Er wordt onder meer onderzocht of de man zich wel echt vrijwillig liet mishandelen. En na tien jaar is de haven van Amsterdam weer volgestroomd met duizenden schepen. Klein en groot, oud en nieuw. Langs het Noordzeekanaal en het ijs staan de kaders vol met toeschouwers. En twijfel je nou nog of je deze week ook een kijkje wil komen nemen? Deze toeschouwer kan het alleen maar aanbevelen. Wat is nou de magie van Seel? Ik denk het hele spektakel. De tol, ships met de zon erop en de zeilen en de matrozen natuurlijk erin. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja. De matrozen en de schepen natuurlijk zijn te bewonderen tot en met zondag. Het weer, we krijgen een zonnige avond. Daarna komt het vannacht af naar 10 tot 14 graden. Morgen krijgen we geregeld zon, er staat weinig wind. Bij 18 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Rond Amsterdam is het erg druk op de wegen... door de combinatie van seil en wegwerkzaamheden op de A10. De langste files staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knoop Velsen, drie kwartier extra reistijd... A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Battenverdorp en Amsterdam-Belmermeer een half uur. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Noord richting Zaanstad een uur vertraging. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 een uur. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg voor Lieden een half uur.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 Een meisje zou vorige week overdag zijn misbruikt... toen ze even uit het zicht van haar moeder verdween in het Zuiderpark. Wielrenner Tim Merlier heeft de eerste etappe van de Renewy Tour gewonnen. Mathieu van der Poel maakte zijn rentree in het peloton nadat hij in de Tour de France moest afstappen met een longontsteking.